Twee uur. Mark Hokker met het NOS euro waarmee Neymar zijn contract bij Barcelona wil afkopen... is geweigerd door de Spaanse profliga, vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zegt dat de herkomst van het geld niet is te achterhalen... En ook zijn er twijfels of Paris Saint-Germain zich aan de regels van Financial Fair Play houdt. In het contract van Neymar is een afkoopclausule van 222 miljoen euro opgenomen. Hij wil dat bedrag zelf betalen via sponsors in Qatar, maar volgens de Spaanse profliga is die constructie dus te vaag. Twee grote supermarktketens in Duitsland verkopen voorlopig geen Nederlandse eieren meer. De aanleiding is de besmetting met het bestrijdingsmiddel fipronil. Supermarktketens Rewe en Penny maken geen onderscheid tussen eieren met verdachte codes en andere eieren. Voor de klanten is het het duidelijkst als er helemaal geen Nederlandse eieren meer worden verkocht, zeggen de Duitse supermarkten. Een man van 32 uit Krommenie wordt verdacht van het seksueel uitbuiten van minderjarige meisjes. In dezelfde zaak hield de politie ook al drie andere mannen en een meisje aan. De politie kwam de verdachten op het spoor na de vermissing van een minderjarig meisje uit Amsterdam. De politie vond later foto's van haar op een website met seksadvertenties. Later werd ze in Huizen gevonden, waar ook een andere man van 32 en een meisje van 17 waren. Zij zitten al langer vast. Politie heeft met de twee slachtoffers gesproken en sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie Zeeland-West-Brabant heeft een medewerker van het korps aangehouden. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie. Ook wordt hij verdacht van drugsbezit en handel in verdovende middelen. Tegen de politiemedewerker loopt een disciplinair en een strafrechtelijk onderzoek. In dezelfde zaak zit een man uit Zierikzee vast voor handel in harddrugs. Het weer, in het oosten nog een bui, vanuit het westen steeds meer zon en veel wind. Aan de kust en op het IJsselmeer kans op zware windstoten. Het is 20 tot 24 graden. Morgen enkele buien en ook zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staat file op de A9 en 9 vanaf Den Helder naar Amstelveen...